Het kabinet wil een lastenverlichting van 5 miljard euro voor burgers en bedrijven. De D66-leider noemt dit Sinterklaas spelen voor de verkeerde doelen. Het kabinet heeft de steun van een aantal oppositiepartijen nodig om het plan door de Eerste Kamer te krijgen. Nu D66 afhaakt, wordt het voor het kabinet erg moeilijk nog een meerderheid te vinden. De Amerikaanse minister Kerry heeft komende ochtend een gesprek met president Hollande over de terreurdreiging. Hollande wil proberen een internationale coalitie te smeden van de VS en Rusland in de strijd tegen islamitische staat. Minister Kerry kwam gisteravond onverwacht aan in Parijs. Hij wilde zijn medeleven betuigen aan het Franse volk na de aanslagen van vrijdag. De Amerikaanse minister zei dat de VS schouder aan schouder staat met Frankrijk in de strijd tegen terreurbeweging IS. Vandaag zijn we allemaal Parijsenaars, zei Kerry. Australië doet ook volgend jaar in Stockholm mee aan het Eurovisie Songfestival. De organisatie van het evenement heeft dat unaniem besloten... na enthousiaste reacties op het debuut van Australië dit jaar in Wenen. Australië werd dit jaar uitgenodigd omdat het Songfestival 60 jaar bestond... en omdat het evenement erg populair is bij Australiërs. Dit jaar mocht het land direct meedoen in de finale... en zanger Guy Sebastian eindigde als vijfde. Volgend jaar moet Australië wel via de halve finale een plek in de finale zien te veroveren. Het weer, een gebied met regen, trekt over het land. In de loop van de ochtend wordt het droger. Vanmiddag wordt het 13 tot 15 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Aan de kust kan tijdelijk een westerstorm staan. En in het hele land komen zware windstoten voor.